Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd op het EK voetbal gewonnen. Tegen Wales werd het 3-0. De eerste goal viel in de extra tijd van de eerste helft en werd gemaakt door Vivianne Miedema. Het was haar honderdste doelpunt in oranje. Ze is al langer topscorer aller tijden. Koningin Maxima zegt geweldig trots te zijn op de speelsters van het Nederlands elftal. De koningin en prinses Ariane waren bij de wedstrijd. Voorafgaand aan die wedstrijd in Luzern was de traditionele oranje mars naar het stadion. Ongeveer 8000 fans liepen mee. Acht migranten die in de Verenigde Staten zijn uitgezet... zijn aangekomen in Zuid-Soedan. De regering Trump wilde hen in mei al naar het Afrikaanse land sturen... maar dat hield de rechters toen tegen... omdat de migranten geen bezwaar konden maken... tegen het feit dat ze naar een gevaarlijk land werden gestuurd. En ook zijn ze niet afkomstig uit Zuid-Soedan. Het in meerderheid conservatieve hoogrechtshof maakte de weg voor de deportatie vorige maand vrij. De acht werden de afgelopen maanden vastgehouden op een Amerikaanse basis in Djibouti. In de Kroatische hoofdstad Zagreb is een gigantisch concert begonnen... van de controversiële zanger Mako Perkovic. Er zijn volgens de politie bijna een half miljoen kaartjes verkocht... en grote delen van de stad zijn afgesloten. En voor de veiligheid zijn duizenden politieagenten aanwezig. Perkovic staat bekend om zijn sympathieën met de Kroatische Ustasja-beweging. Die werd vorige eeuw gesteund door Mussolini en de nazi's. Zijn optredens werden eerder in andere landen ook al verboden, net als in Nederland. Het weer nog, bewolkt met verspreid over het land buien. En dat blijft zo vannacht. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen blijft het ook bewolkt, bewolkt met wat regen. En ook onweer is mogelijk. Bij een zuidwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.